Veel vrijgekomen sociale huurwoningen komen nu op zulke hoge huren uit dat ze in de vrije sector belanden, zegt huurdersvereniging De Woonbond na eigen onderzoek. Orkaan Michael heeft in de Amerikaanse staat Florida... het plaatsje Mexico Beach grotendeels van de kaart geveegd. Veel gebouwen zijn totaal verwoest of zwaar beschadigd... door de harde wind en overstromingen. Tot nu toe zijn er in vijf staten zeker 17 doden geteld... maar de verwachting is dat het dodental nog zal oplopen. Op de Burgt in Zaandam is vannacht een schietpartij geweest. Daarbij is één man gewond geraakt. Het slachtoffer zou door een onbekend persoon... naar het Zaans Medisch Centrum zijn gebracht. Er is nog niemand aangehouden. Internationale mensenrechtenorganisaties hebben kritisch gereageerd op enkele nieuwe leden van de VN-Mensenrechtenraad. Ze wijzen erop dat nieuwkomers als Filipijnen en Eritrea juist bekend staan om schendingen van mensenrechten. Gisteren koos de Algemene Vergadering van de VN 18 nieuwe leden voor de raad. Amnesty International noemt de verkiezing van de omstreden landen een enorme stap terug. Madurodam en ook een Friese ondernemer hebben belangstelling voor de letters I Amsterdam. Amsterdam wil af van de toeristische trekpleister omdat die symbool staat voor het gehate massatoerisme. Madurodam wil de letters gebruiken om er I Dam van te maken. In Friesland zouden er de Friese meren mee gepromoot moeten worden. Of Amsterdam de letters wil afstaan is nog niet bekend. Het weer, het is nu een graad of 15. Later weer veel zon en hoge temperaturen. Het wordt 24 tot lokaal 27 graden. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de dag volgen er buien. Voor de buien uit wordt het nog wel 21 tot 24 graden.